Ja, aan de ene kant eh, zat het er aan te komen. Ze loopt natuurlijk al heel lang achter op eh, Donald Trump. En de vraag is eigenlijk van eh, waarom ze het überhaupt nog tot Super Tuesday heeft, heeft volgehouden. Ehm, en de, de grote vraag in, ieder geval voor mij is, gaat ze Donald Trump nu steunen of niet? Ja, en er lopen nog wel rechtszaken tegen Trump. Als hij daarin niet veroordeeld wordt, is hij dus definitief degene die het tegen Joe Biden van de Democraten gaat opnemen. De trainer van Real Madrid kan een flinke gevangenisstraf krijgen. Carlo Ancelotti wordt verdacht van belastingfraude. Er is een celstraf van bijna vijf jaar tegen hem geëist. Ancelotti zou ongeveer een miljoen euro aan inkomsten niet goed hebben doorgegeven... waardoor hij er geen belasting over betaalde. Paniek vanochtend in de Efteling. Bij werkzaamheden is een oude granaat gevonden... bij het kasteel van Doornroosje in het Sprookjesbos. Het hele gebied werd afgezet en bomspecialisten hebben het ding opgeruimd. Volgens het pretpark is er niemand in gevaar geweest. En hij moest er tienduizenden botten voor onderzoeken, maar archeoloog Martijn weet het zeker. De Romeinen zaten aan de drugs. Tijdens het graven vond hij een bot, wat gebruikt werd als pijpje, vol met allemaal zaadjes. En toen bleek dat dat, dat beelzenkruid was. Toen eh, wisten we dat we een mooie vondst hadden en dat we een soort... Uh ja, een medicijnendoosje hadden uit de Romeinse tijd. En nu, omdat het in een voorwerp zit, konden we dus voor het eerst aantonen dat mensen opzettelijk die, eh, die plantenzaadjes hebben gebruikt. Nou, waarschijnlijk werd het als medicatie gebruikt. Maar wie nieuwsgierig is, zelf een Romeinse avond houden is niet handig. Het uh, is wel zo sterk en eh, onbetrouwbaar dat je het niet voor recreatief gebruik moet, moet proberen. Dus het is niet, niet voor zaterdagavond wat zullen we eens gaan doen?